Visser met het NOS-journaal. De bestuursvoorzitter van de Franse oliemaatschappij Total, Christophe de Margerie, is om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Zijn privévliegtuig stortte neer op het vliegveld Vnukovo bij Moskou. Ook de drie bemanningsleden hebben het ongeluk niet overleefd. Het toestel kwam tijdens het opstijgen in botsing met een sneeuwschuiver, stortte neer en vloog in brand. Ook de bestuurder van de sneeuwschuiver is omgekomen. De 63-jarige Margerie zou in Moskou zijn geweest voor gesprekken met energiegigant Gazprom. De Russische autoriteiten hebben een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van het ongeluk. Een aantal Kamerleden heeft de afgelopen vier dagen de Nederlandse militairen, marechaussees en politiemensen in Mali bezocht. Ze werden bijgepraat over de voortgang van de VN-missie MINUSMA, waar Nederland sinds dit voorjaar aan meedoet. De Kamerleden van de Vaste Commissie voor Defensie bezochten onder meer het Nederlandse kamp Castor in Gao en het MINUSMA-hoofdkwartier in Bamako. En ook werd er gesproken met de Malinese premier Mara en de Amerikaan David Grassley. Hij volgt voorlopig Bert Koenders op als leider van de VN-missie. Koenders werd vorige week benoemd tot de nieuwe Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken. De Nederlandse missie in Mali duurt in ieder geval tot eind 2015. Gooise Meren wordt de naam van de nieuwe fusiegemeente waarin Bussum, Naarden en Muiden opgaan. Het hebben de drie gemeenteraden na veel discussie besloten. In 2016 gaan de gemeenten samen. Raadsleden hadden de keuze uit drie namen, Naarden Bussum, Naardingenland en Gooise Meren. de laatste werd uiteindelijk gekozen omdat het de meest neutrale naam was. De drie namen werden geselecteerd uit bijna 400 inzendingen van inwoners besluit het weer. Het is wisselend bewolkt en er valt een enkele bui. Ook in de ochtend enige tijd regen.